Een paar leden hebben nog bezwaren, maar toch is unaniem besloten om het akkoord met enkele kanttekeningen zaterdag voor te leggen aan het congres. Daarna neemt de fractie een definitief besluit. In de langdurige zorg is het slecht gesteld met de controle op het medicijngebruik. Dat zegt de inspectie voor de gezondheidszorg. Die onderzocht verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Overal gaat wel wat mis. Zo worden medicatiedossiers niet goed bijgehouden of weet het personeel te weinig van de medicijnen. Per jaar belanden zo'n 16.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Colombiaanse media melden dat de Nederlandse varkstrijdster Tanja Nijmeijer geen slachtoffer was van het bombardement vorige week van het Colombiaanse leger. Forensische onderzoekers hebben gebitskenmerken van Tanja Nijmeijer vergeleken met die van het enige slachtoffer dat nog niet was geïdentificeerd. Daaruit zou zijn gebleken dat het niet om Nijmeijer gaat. In Den Haag is een vrouw van 20 zwaar gewond geraakt bij een val van twee hoog uit een raam. Ze is mogelijk uit het raam gesprongen of geduwd door haar vader. De moeder is ook gewond geraakt, maar hoe is niet duidelijk. De twee zijn er slecht aan toe. De vader is aangehouden, net als twee familieleden die bij de woning aanwezig waren. Tour de France-winnaar Alberto Contador is positief getest op doping. Tijdens de laatste Tour de France zou hij het verboden middel clenbuterol hebben gebruikt. Contador is voorlopig geschorst. Contador zegt dat de positieve test is veroorzaakt door verontreinigd voedsel. Het weer in het westen en zuiden regent het van tijd tot tijd. In de loop van de dag breidt de regen zich langzaam uit naar het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden en